Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer arbeidsmigranten raken dakloos. Het zijn er nu bijna 10.000, zeggen vakbond CNV en het leger des Heils. De organisaties vinden dat ze snel aan werk en woonruimte moeten worden geholpen... of moeten worden begeleid bij terugkeer naar hun land van herkomst. In zes gemeenten gebeurt dat al. Minister Van Heijen bekijkt of dat op grotere schaal kan gebeuren. President Trump heeft sancties ingesteld tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Hij is kwaad over de arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-defensieminister Galant. De Amerikaanse sancties bestaan uit financiële straffen en visabeperkingen. Minister Veldkamp zegt het besluit van Trump te betreuren. Na een marathondebat van ruim 40 uur kan de regering van de Belgische premier De Wever aan de slag. Het debat over de regeringsverklaring begon woensdagochtend en werd pas rond half drie vannacht afgerond. Sommige deelnemers, onder wie De Wever zelf, gingen tussendoor wel even weg om een dutje te doen. Uiteindelijk stemde het Belgische parlement in met het regeerakkoord. De voormalige tolk van honkballer Shohei Otani is in de VS veroordeeld... omdat hij miljoenen heeft gestolen van de sterspeler. De Japanner speelt voor de Los Angeles Dodgers... en is een van de best betaalde honkballers ter wereld. De eveneens Japanse tolk had toegang tot Otani's bankrekening... en wist zo bijna 17 miljoen dollar te stelen. Hij moet nu bijna vijf jaar de cel in. AZ heeft de halve finales bereikt van de KNVB-beker... door een einde te maken aan de zegenreeks van Quick Boys uit Katwijk. Het werd 3-1. Eerder deze week plaatsten Heracles, PSV en Go Ahead Eagles zich al voor de halve finales. Vandaag is de loting. Het weer, het is droog, minima tussen 0 en 3 graden. Daarna een overwegend droge, maar grijze dag. In het zuiden kan een spatje regen vallen. Het wordt 4 of 5 graden, maar door de stevige wind voelt het kouder aan.